Die mensen waren niet vrij en kregen geen loon voor hun werk en het wordt tijd om daar iets aan te doen, zeggen de onderzoekers. Erken het aangedane leed biedt daar excuses voor aan, eh, zodat er heling kan optreden. Ehm, en ehm, neem herstelmaatregelen en regel dat bij wet, zodat de vrijblijvendheid eruit gaat. Die herstelmaatregelen gaan over geld. De overheid zou bijvoorbeeld geld moeten vrijmaken om een nationaal slavernijmuseum te bouwen. Een brandweerman in Amsterdam mag van de rechter niet worden ontslagen omdat hij bij de Hells zit. De motorclub is vaak in het nieuws als het gaat om criminaliteit en de brandweer vond dat niet samengaan met het werk als brandweerman. Maar volgens de rechter doet de man al 20 jaar prima zijn werk. Kan die vrouw niet gewoon opgepakt worden? Ja, ik vind dit echt ongelooflijk. Dit is... dit is het gevolg hè, van één kartonnen bordje. De organisatie van de Tour de France trekt de aanklacht in tegen de vrouw die zaterdag het halve peloton liet vallen... doordat ze met een kartonnen bord in de weg stond. vrouw werd gisteren opgepakt en in de cel gezet. Maar volgens de toerdirecteur is er nu wel genoeg aandacht voor haar geweest. Klinkt misschien grappig als je hond of kat verkouden is, maar het wordt minder leuk als je huisdier corona heeft. En het komt vaak voor bij huiskatten en honden waarvan het baasje is besmet met het virus, blijkt uit onderzoek. Het advies is dan ook om contact met kat of hond zoveel mogelijk te mijden als je positief bent getest. Zelf worden dieren er niet echt ziek van. Onderzoekers zijn wel bang dat besmette honden en katten het virus weer doorgeven aan mensen. Het weer op veel plekken valt regen. Het is 16 tot 18 graden vanmiddag. Morgen ook weer wat buien, maar ook zon.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 Twee kilometer met een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A4 vanuit Den Haag. Tussen knopend Badhoevedorp en knopen de Nieuwe meer zo'n 10 minuten vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via de A9 en de A2.